Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een busongeluk op een van de drukste wegen van Oeganda... zijn tenminste 63 mensen omgekomen. Gisteravond ging het mis op de snelweg toen twee bussen op elkaar botsten. Een van die bussen zou geprobeerd hebben om een SUV en een vrachtwagen in te halen. In Oeganda gebeuren vaker zware ongelukken in het verkeer... omdat de wegen smal zijn en veel mensen te hard rijden. Precies een week nog. En dan mag je in een gymzaaltje of bij het buurthuis een hokje induiken om een bolletje rood te kleuren. De verkiezingen komen eraan en dus zijn de lijsttrekkers van de partijen druk met interviews en debatten. Politiek verslaggever Lars Geert vertelt wat hem is opgevallen. Het opmerkelijkste moment van gisteravond kwam van VVD-leider Dylan Gus zegt hij. Zij schoof aan in talkshow VI. Dat is altijd een uitdaging voor de lijsttrekkers, want je weet nooit hoe je daar ontvangen wordt. Nou, en dat bleek ook gisteravond maar weer eens, want eh, Johan Derks de vaste tafelheer, zelf een aanhanger van de VVD... die stak niet onder stoelen of banken dat hij er geen cent geeft voor haar kansen deze keer. Dillen, het gaat om de cijfers. Ja. Je redt het niet. Het lullige is, je doet je best en ik, je weet, ik draag de VVD een warm hart toe. Ja, maar je bent niet op dit moment de juiste vrouw op de juiste plaats. Daar was Gus het natuurlijk niet mee eens. Zij zegt dat ze nog een week de tijd heeft om kiezers te overtuigen. En vanaf vandaag zie je danstoeristen van over de hele wereld in onze hoofdstad... want het Amsterdam Dance Event is losgebarsten. Op 300 plekken in de stad gaat het komende dagen los. Het eerste feest is al bezig. Dat begon vanochtend om 6 uur. Nou, daarvoor moet je wel je ritme even omgooien... vertelt deze bezoeker bij Hart van Nederland. Het is echt uitgaan op zijn kop. Want eh, eerst ben je een beetje brak, want je bent net wakker. En dan eh, ga je nu dus... dit is een beetje de snackbar, zeg maar, wat je normaal om 5 uur s'nachts doet. En nu gaan gaan straks helemaal los. Er worden de komende dagen zo'n half miljoen dansliefhebbers verwelkomd in Amsterdam. En het weer nog. Morgen krijgen we de volle lading qua herfst. Veel wind en de hele dag regen. Dan valt vandaag eigenlijk wel mee.